Jeroen van Kam met het NRW Journaal. Er komen nieuwe sancties tegen Noord-Korea, heeft de VN-veiligheidsraad besloten. De landen in de raad gingen unaniem akkoord met een beperking van de export uit het land. Ook mogen er geen werknemers uit Noord-Korea meer overkomen naar andere landen. De sancties zijn een reactie op het Noord-Koreaanse raketprogramma. Het communistische regime in Pyongyang testte vorige maand twee intercontinentale raketten... die de VS zouden kunnen bereiken. Die lanceringen werden wereldwijd veroordeeld. Er zijn de afgelopen weken toch nog besmette eieren verkocht. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn bij nog 14 pluimveehouders te hoge concentraties van de giftige stof fipronil gevonden. De bedrijven zijn nu dicht en hun eieren worden teruggehaald uit de supermarkten. De NVWA zei donderdag dat alle besmette eieren uit te schappen waren, maar daarna melden zich nog zo'n 20 pluimveehouders die hun bedrijf met fipronil hadden laten behandelen. Het CBL, de koepelorganisatie voor supermarkten in Nederland, gaat ervan uit dat er inmiddels geen besmette eieren meer in de winkels liggen. In Griekenland is een man aangehouden die ervan verdacht wordt in de afgelopen vijf maanden 16 branden te hebben gesticht. Volgens de Griekse autoriteiten stak hij bossen, akkers en andere percelen in brand. De man van 24 concentreerde zich vooral op gebieden ten oosten en noordoosten van hoofdstad Athene. Waarschijnlijk sloeg hij er afgelopen dinsdag voor het laatst toe. In Griekenland woeden er op tientallen plekken branden. De afgelopen twee dagen zijn er zo'n 50 brandhaarden bijgekomen. Op de WK Atletiek in Londen heeft Sivan Hassan zich overtuigend geplaatst voor de finale van de 1500 meter. De Nederlandse won haar halve finale eenvoudig en start maandag in de finale als een van de favorieten. Op de 10.000 meter eindigde Suzanne Kroemens kuiken in een persoonlijk record als vijfde. Het goud was daar voor de Ethiopische Ayana. Straks rond kwart voor elf is die finale van de 100 meter voor mannen met de Jamaicaanse sprintlegende Usain Bolt.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 Better come correct. Give it to me. Better come correct. Give it to me, baby. Better come correct. Give it to me. Give it to me. Better come correct. because I'm black. <laughs> Oh, oh, that splash against my hollow bones.